woke up this morning and I couldn't get out of my front door. I woke up this morning and I couldn't get out. It was so much trouble. Make a poor man wonder where he wanna go. They rowed little boats about five miles.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 De man van 51 werd vrijdag gearresteerd in Landsmeer. De politie was hem op het spoor gekomen door onderzoek in Nederland en Engeland. Volgens justitie bewaarde hij op internet een grote hoeveelheid kinderpornoplaatjes en films. Thuis en op zijn werkplek zijn computers, harde schijven en dvd's in beslag genomen. De ambtenaar van het gerechtshof in Amsterdam wordt verder verdacht van ontucht via de webcam met een meisje in België. In Sterksel in Noord-Brabant is iemand om het leven gekomen die daarvoor onwel was geworden in een giercontainer. Twee anderen raakten ook onwel, ze zijn er slecht aan toe. De drie waren bezig met reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden in de container. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. In de container zat vrijwel geen gier meer. De FIFA heeft de Nigeriaanse voetbalbond per direct geschorst. Reden is dat de Nigeriaanse regering zich te veel bemoeit met de Nationale Voetbalbond. Zo moest de voorzitter onder druk van de politiek aftreden. Ook heeft de minister van Sport zich gemengd in het degradatiebeleid. De schorsing betekent dat het Nigeriaanse elftal en de clubs niet mogen meedoen aan internationale wedstrijden. Ook is de financiële hulp van de FIFA aan de Nigeriaanse bond bevroren. Nederland heeft opnieuw naast de organisatie van het EK voetbal voor vrouwen gegrepen. De UEFA heeft de keuze op Zweden laten vallen. Nederland werd tweede. Secretaris-generaal Been van de KNVB is teleurgesteld. De organisatie van het EK in 2013 had een enorme stimulans kunnen zijn voor het vrouwenvoetbal in de top en in de breedte, zegt hij. Nederland probeerde in 2009 ook al eens vergeefs het EK-voetbal voor vrouwen binnen te halen. Het weer. Vanavond droog en een graad of 15. Vannacht kans op mist. Morgen, morgen wolkenvelden, maar ook wat zon. Dan wordt het zo'n graad of 20.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 Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Love was such an easy. Goedenavond eh, luisteraars. We zijn weer bezig met een nieuwe aflevering van eh, Golden CFM. En vanavond gaan we het hebben over eh, allemaal hits uit 1966. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Maakt ook niet uit. Toch, Mike? Nee, dat maakt inderdaad niet uit als de muziek wel lekker is. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Daar gaat het ook eigenlijk om. We begonnen in ieder geval met een nummer van ILO, e Electric Light Orchestra. En dat is alleen maar omdat Mike Edwards een week of drie geleden op een hele rare manier om het leven is gekomen. Hij reed over een van Engelands, eh, ja, zou ik zeggen, landwegen. En daar was een, eh, aan de uh, rechter, nee, linkerkant, was er een, een vrij steile helling. En daar kwam opeens, en dat heeft hij niet gezien, een hele zware hooibaal naar beneden. 300 kilo maar liefst. En die kwam bovenop zijn auto terecht. En hij heeft het niet overleefd. Mike Edwards is dus niet meer bij ons. En daarom begonnen wij met een eh, nummer van ILO. En dat was Roll Over Beethoven. Een, een tribute tot eh, eh, voor Mike Edwards. Daarna een nummer van de Beatles, ook uit 1966, Yesterday. We gaan door met Chubby Checker. de man die getrouwd is met een van ne Nederlands schoonsten, <laughs> zo mag ik het wel noemen.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 Appleby uit 1966. We gaan door met, uh, moet ik even kijken, The Fortunes. Ja, The Fortunes, een hele bekende groep uit ook weer de jaren 60, 70... En vanavond hebben we het uiteraard eh, bij Golden CFM over de jaren, eh, niet de jaren, uit 1966. Here it comes again, The Fortunes, een Britse popgroep uit eh, de jaren 76. En hun grootste hits zijn eigenlijk You've Got Your Troubles en Here It Comes Again, Rainy Day Feeling Again. Maar wij draaien voor u dat laatste nummer.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 Ook uit 1966 een, eh, ja, niet bij het grote publiek, eh, bekende hit van Bob Dylan, Rainy Day Women. Maar we gaan het toch voor u draaien. escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. Mm-hmm. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. escaping home, where my music's playing home, for my love lies waiting silently for me. Silently for me. Van de mooiste nummers van Simon en Garfunkel, Homeward Bound. En daarvoor uh, luisterde u naar uh, Bob Dylan. Heb ik dat goed? Ja, Bob Dylan, Rainy Day Women. En eh, Robert, uh, ja, Robert Allen Zimmerman heet hij eigenlijk. Heb jullie wel zo gehoord, jongens? Ik denk het niet. Maar Bob Dylan wel, waarschijnlijk wel. Dat wel, ja. Ja, ja <laughs> zie ja, ja. Goed, maar hij is dus officieel Robert Allen Zimmerman. En eh, op zijn Hebreeuws is dat Zabtai Zibel Ben Avraim. Nee, Avram. Goed. Mondvol. Waarvan akte? En uh, Simon Garfunkel natuurlijk, eh, Homeward Bound. We gaan door met uh, die Alan Price sets. Een, een Engelse muzikant, componist en acteur. Alan Price heb ik het dan over. Die autodidact is en voornamelijk een pianist was. En die met onder andere in The Animals speelde. Hij heeft later zijn eigen band opgericht. En wij draaien voor u Highly High Low. On every tree there sits a bird singing a song of love. The song of love is a sad song. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The song. song of love. It's what you say. van 13 eh, oktober 1940. Geboren in Londen en die is beter bekend geworden als Chris Farlow. En dat is een Britse pop- en R&B laat ik zo zeggen, de vroege R&B, de echte R&B zanger. Want R&B tegenwoordig, dat is geen R&B meer. <laughs> Daar zit jij te lachen. Maar... dat valt wel mee. Nee, is geen R&B meer. Niet meer Rhythm and Blues, want daar staat er namelijk voor. Dat bestaat niet meer. Hij is begonnen met eh, een skiffelbandje, de John Henry Skiffle Group in 1957. En hij werd later vooral bekend door covers van de Rolling Stones nummers. En eh, een van die nummers is zijn enige nummer hit, eh, een nummer 1 hit geworden in 1966. 66. En dat draaiden we zojuist, Out of Time, ook een oorspronkelijke Rolling Stones nummer. We gaan naar Bob Dylan. Nee, Donovan natuurlijk moet ik zeggen. Donovan Phillips Leach. Een Schot die eh, in 1946, 10 mei, geboren is. En die hele mooie, ja, eh, zal ik het zeggen, zachte nummers geschreven heeft. Met name in de jaren 60. En hij eh, was het Britse antwoord op Bob Dylan, die we zojuist gedraaid hebben. Van hem draaien wij voor u Sunshine Superman, een hit uit weer 1966. softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've I changed my way. It'll take time. Ja, <laughs> dit is echt ongelooflijk. Ik zit hier een paar jongens hier in de studio. En <laughs> die hebben nog nooit van uh, Janneke Kanteman gehoord. Nou, ik eigenlijk ook niet, maar het was haar artiestennaam. Uh, eh, Karin Kent, geboren 11 november 1943. En zij had in, eh, in 1966... op het Knokken Songfestival, een van de betere songfestivals toen de tijd in Europa, een, een, een hit en die heette Dansje je heel lach met mij. Die hebben we zojuist gedraaid voor u. En eh, dat werd de eerste Nederlandstalige nummer 1 uit de geschiedenis van de Veronica Top 40. Ja, dat wil het zeggen, dat Mike. Dat is wel Nederlands trots, ja. <laughs> Echt wel. Of je het leuk vindt of niet, maar het is, het is gewoon een hit geweest in die tijd. En, en eh, die hebben we zojuist voor u gedraaid. We gaan door met eh, de Rolling Stones. Nou, die hoeven eigenlijk helemaal geen eh, introductie. Maar we draaien voor u, uh, even kijken. Have you seen your mother baby standing in the shadow? lekkere muziek. De jongens staan helemaal mee te swingen hier. Nee, niet echt natuurlijk. Maar dit was uh, Trio uniek met uh, een van hun hits uit 1966. En die heette Ella, Ella, Ella. Nou, daar heb ik dus eh, behoorlijke gedachten bij. Dat gaat verder helemaal niet... ja, ja, goed... Dat was goed. Dat, <laughs> dat begrijp ik heel goed. Dat was goed, Mike. Oké. Eh, eh, dit was in feite het eh, een nieuwe programma. De, live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Mike, dankjewel in ieder geval voor je medewerking. Ja, want ik had het zelf niet gered. Absoluut niet. ik, ik, ik kan babbelen. En daar houdt het ook echt helemaal mee op. die knoppen, dat... Ja. Ach joh, daar staan wij jou voorbij Joop. Daar zijn wij voor. Ja, dat begrijp ik. Want hierna ga je doen? Eh, nummer 16 had jij klaar. Nee, nee, daar heb ik het niet over. Maar hierna, na dit uur ga je oh, doen? Na dit uur ga ik aan mijn eigen programma beginnen. Doe Juist, dat wil ik even horen, ja. Ja, sorry. sorry. ik denk, nee, blijf even in eh, contrast. Goed, we gaan in ieder geval door met eh, een, een Nederlandstalig nummer. Ook een hit uit 66. En ik weet dat een heleboel mensen dat kennen. Of ze het waarderen is een tweede. Het is een nummer van de groep die heette Het. En het nummer is Ik heb geen zin om op te staan. En misschien daarna nog wel iets eh, van eh, Roy Orbison, een stukje van Lana. Graag tot de volgende keer. Over twee weken zijn we weer live vanuit de studio en het Gassersplein. Dit was Golden GFM, Dank u wel voor uw aandacht. Het is weer tijd om op te staan maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn, het is zo fijn. Om hier met jou te zijn.